Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De leider van de Afghaanse verzetsgroep die in de Panjshir-vallei strijdt tegen de Taliban... zegt dat hij bereid is te stoppen met vechten als de Taliban zich uit de regio terugtrekken. Daarna zou er kunnen worden onderhandeld. In de Panjshir-vallei zijn het hele weekend al gevechten aan de gang. De Taliban zeggen dat ze de hoofdstad van de provincie zijn binnengetrokken... maar de verzetsgroep spreekt dat tegen. Militairen in het West-Afrikaanse land Guinea hebben president Conde gevangen genomen en zijn regering omvergeworpen. In een korte boodschap die op de staatstelevisie werd uitgezonden... zei een militair dat het plan is om een interimregering samen te stellen. Hij zei ook dat de grenzen van Guinea voor een week dichtgaan... en dat de democratie wordt hersteld. VN-secretaris-generaal Guterres heeft de actie veroordeeld. Hij wil dat de president per direct wordt vrijgelaten. Bij een aanvaring tussen twee motorboten op de Maas zijn vijf mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond. Hun toestand is zorgwekkend, zegt de politie. De aanvaring was rond half vier in Herten in Limburg. Een van de boten is gezonken. De toedracht is nog onduidelijk. Bij een busongeluk in Egypte zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen en 34 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op een snelweg in de buurt van de stad Suez. De bus reed van de badplaats Sharm el-Sheikh naar de hoofdstad Cairo. Onderweg zou het voertuig een betonnen vangrail hebben geraakt en over de kop zijn geslagen. Op de US Open heeft de Nederlandse tennisser Botik van der Zandschulp... voor een grote verrassing gezorgd door de kwartfinale te halen. Hij versloeg de Argentijn Diego Schwartzman in vijf sets. Het is in New York al de zevende overwinning op rij voor Van der Zandschulp. Die begon in het kwalificatietoernooi. Hij staat 117 op de wereldranglijst. In de kwartfinale speelt Van de Zandschulp tegen de nummer 2 van de wereld, de Rus met Verev. Het weer. Morgen flinke periode met zon, maar vooral in de middag trekken er ook wolkenvelden over het land. Het blijft morgen droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new biz that you just bought for me? Didn't have no kids, didn't share no mutual friends. And you told me that she turned trick when y'all broke up I What you gonna do when you can't say no? And I feel stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no?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 Laat me gaan naar de maan, je moet keer Kom Maar wat rijden moet je in e die mooie is Ja, we hangen tot bouw, we zijn weer van screen. of of missing out, ah, heb een data leuk. Swipe, aan oh, die he, eh hoep.